Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Goed nieuws voor horecapersoneel. Vanaf komend jaar krijgen ze er ongeveer 10% salaris bij die afspraken gelden maar voor een jaar. En dat heeft een reden, vertelt de vakbond. Eh, dat hebben we gedaan om wendbaar te zijn voor de toekomst. Zodat we vanaf 1 januari 2025 ook echt aan de slag kunnen met alle nieuwe afspraken. Komend jaar wordt er nog volop onderhandeld tussen de vakbonden en werkgevers... over of het loon nog verder omhoog moet, gezien de stijgende inflatie. Vanaf 2025 is het dan de bedoeling dat die afspraken definitief worden. De hele technische staf van voetbalclub FC Volendam stapt op. Dit nadat gisteren het bestuur onder leiding van voorzitter Jan Smit ontslagen is. Door de hoogste bazen van de club, de raad van commissarissen. En trainer Matthias Koler vertrekt ook, maar zegt wel dat hij morgen nog langs het veld staat. Verkenner Plasterk heeft meer tijd nodig voor zijn huiswerk. Hij heeft de hele week koffie gedronken met in totaal 14 partijen... om te kijken wie er met wie wil regeren. Dinsdag zou hij daarover een verslag moeten aanleveren aan de Tweede Kamer... maar dat gaat niet lukken, zegt Plasterk. Volgens hem heeft elke partij andere wensen en is het daardoor erg moeilijk. En vanavond speelt Oranje tegen Engeland in de Nations League. Dat doen ze allemaal in een uitverkocht Wembley. Dat is het grootste voetbalstadion van Engeland. Jill Roord is blij dat die wedstrijd is uitverkocht. Ik denk ehm, dat zeker de afgelopen jaren het vrouwenvoetbal hier enorm eh, gegroeid is. Heel populair is geworden. Natuurlijk ook door de successen. En eh, dat merk je eh, zowel bij de clubs, weet je wel, in de competitie. Maar ook zeker het nationale elftal is gewoon heel heel bekend geworden. En eh, dat is voor het vrouwenvoetbal alleen maar mooi. de Engelsen moeten winnen om nog een plekje te krijgen op de Olympische Spelen van volgend jaar. De Nederlandse coach van de Engelsen, Sarina Wiegman, is er helemaal klaar voor. De camp so far from, from Monday to now has gone really well. Uh, we're very clear on our, what, how we want to play and, and uh, what we want to do. And um, I see good things on and off pitch, and that gives me confidence that we're really ready for tomorrow. And of course, we all know what we have to do. Oranje heeft genoeg aan gelijkspel. De wedstrijd begint om kwart voor negen. Dan nog het weer. Vanavond de kans op een buitje in het noorden en het noordwesten. En er is ook nog een kans om het noorden licht te zien. Morgen een mix van wolken en zon en dan een graad of twee. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De files lossen vrij snel op. Je hebt alleen nog 10 minuten vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag...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 Ja, hij zit me te lachen, maar ik vind het niet leuk. Ik vind het ook een naar persoon, die hele sint ik Die kan ik niet over vertellen. Mag die man niet. Met zijn schimmel. ik hou niet van die man, ik vind het een naar persoon. onsympathiek individu vind ik dat, is niet klaar. Schijnheilige. Ja, een nare man vind ik het, weet je dat? Ik hou niet van die man. Die knecht vind ik ook een zak. Ja, ik wel. Irritante jongen vind ik dat, weet je dat? Zit me nou al op te winden. Die knecht vind ik een irritant persoon. Stond er altijd te lachen? Weet je dat niet meer? Weet je dat niet meer? De knecht was niet klaar, stond er altijd te lachen? Zijn knecht staat... Idioot. 6 december, hartstikke koud. Gaat hij op dagsten lachen? Vindt een raar stelletje, weet je dat? dom koppel vind ik het. Ja, een heel dom koppel vind ik het. U mag ze niet. Ik heb er weinig mensen in hekel, maar die twee kan ik niet uitstaan. Ik heb nooit wat van ze gehad. Ik, ik zette mijn schoen s'avonds. Ik was blij dat ze dus morgens nog stond. stomme liedjes allemaal zingen. Heb je ook allemaal die stomme liedjes gezongen vroeger? Ja, ik kan me nog over ergeren, weet je dat? Hoor, wie klopt daar, kinderen? Geen hond. Bij mij werd niet geklopt, hoor. Heb je dat ook allemaal gezongen? Heb je ook gezongen van En strooit dan wat lekkers? In de een of andere hoek? Was dat voor waanzin? Waarom zegt hij niet meteen in welke hoek dat hij de rommel gooit? Ik kan een beetje lopen zoeken waar het spul ligt. Mag die man niet. Oneerlijke man is dat, weet je dat? Met die staf. Oneerlijk, er waren kinderen die kregen... die hadden cadeaus, dan liepen de treinen door de kamer... Nou, bij mij liep niks door de kamer. Ja, wij zelf. Ik was de locomotief. En nog een zootje armoedzaaiers achter me aan. We waren gelukkig met een groot gezin. Anders was er nog een treintje van niks geweest ook. Toen nou. Ja, ik mag die lijn niet, allebei niet. Zat je bij die kachel? Zat je bewusteloos te zingen? Met die vieze, stinkende kolendambies. En opeens werd er op de deur gebomst. En dan kwam Sint-Niklaas binnen. Dan zie hem nog binnenkomen. Zoiets armoeigs. Had een sprei om. had een sprei om. En ik kende die sprei. Ik kende het, die was uit de voorkamer. Die lag er op tafel. Je kon op zijn rug precies zien wat de asbak gestaan had. Wacht die man niet. Kom uit Spanje, zit een gek. Ja. Met mij in Spreijon kwam mij in Spanje. Uit de kroeg kwam die. Dus zag ik meteen. Had de meid erop. En een stuk of acht neuten. En naast hem stond Pieter Knecht, maar dat was helemaal geen Pieter Knecht, was Tante Jo.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 Playboy, holla at me later. Don't you know I'm managed by a validator? I'm a exterminator. I look good, so hate me, hater. Me and my girls drinking, where's the waiter? Cheating guys already pledging. Ladies' night, don't suffocate us. If you touch be an altercation. One missy, use a personator. I got so much ice, I even scared Jacob. Beyonce, MC I am Free. Missy, put it down on the beat. Party people is a good decision. We gon' show you how to fight temptation. I'm just fighting temptation. Hey, full control. Yeah, it's very tempting. in the club, free gully, no doubt. See this real deal player staring dead in my mouth. He got his crew, but I got mine too. Send a note to my table like, what you gonna do? I game got him spreading me out drive tears how he left his spouse. And oh, tonight's car's an impressive house. He wanna run up in, I ain't no regular route. Me and the girls, we ain't stressing out. We ain't birds, we ain't getting south. Them one nighters that's dead is out. Pillow talk on the creep, what you said is out. I get cheddar to help me do whatever. No beef with Dennis Edwards, but I fight temptation. I'm not saying I don't like temptation. I'm just looking for the right temptation, you know. I'm just fighting temptation. never party before. I hit the goal, the dudes hit the floor. The sweet, they messing with the brown sugar queen, fighting temptation like Layla Ali with the one two. Let me show you what the hun do when I come through with the butter dip crew neck. Show me that you got my back. Love me from where you at. I got eyes up over my shoulder. If you should decide to get closer, well then this dance is straight over. I'm gone and Missy's Testarossa. Be cool, that's what free say. Be safe, keep it clean, but give them leeway. All I know is some crazy sensation. You fine, but I'm fighting temptation. I'm just fighting temptation. I gotta get full control. Yeah, it's very tempting. temptation. Fight, fight yeah. temptation. Yeah. We gon' show you how to fight temptation. I'm just looking for the right temptation. Fight, fight yeah. temptation. what, what you gonna do? Ooh, what, what you gonna do?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 Verkenner Ronald Plasterk wil een tweede ronde houden langs een aantal partijleiders. Vanmiddag zei hij dat hij meer tijd nodig heeft... en dat hij niet op 5 december klaar is met zijn verkenning, zoals de bedoeling was. De nummer 17 van de eredivisie, FC Volendam, moet ook op zoek naar een nieuwe technische staf. Het team van Wim Jonk heeft toch besloten op te stappen... nadat de Raad van Commissarissen het bestuur van Jan Smit had weggestuurd. Ook Volendam-trainer Koler stapt op. En horecapersoneel gaat 8 tot 12 procent meer verdienen. Vakbonden en werkgevers hebben een CAO-akkoord bereikt...